uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Amerikaanse immigratiebeleid gericht moet zijn op wat goed is voor Amerikaanse burgers... en niet op wat goed is voor illegale. In een toespraak in de staat Arizona zei de republikeinse presidentskandidaat... dat hij het aantal agenten van de immigratiedienst verdrievoudigt als hij wordt gekozen... Trump kondigde aan hard op te treden tegen criminele vreemdelingen. Hij wil een dienst in het leven roepen om illegale immigranten op te sporen die iets op hun kerfstok hebben. Voor vluchtelingen uit Syrië en Libië wil Trump de grenzen helemaal sluiten. Topambtenaren maakten zich kort na de MH17-ramp grote zorgen over de woede bij Nederlanders over het optreden van het kabinet. Dat blijkt uit interne stukken die de NOS heeft gekregen na een WOP-verzoek. Op sociale media werd emotioneel gereageerd op het feit dat onderzoekers en hulpverleners geen toegang kregen tot het rampgebied. Ambtenaren schreven dat ze bang waren voor onrust op bijvoorbeeld herdenkingen, als die woede en onmacht zouden aanhouden. Na de dag van nationale rouw sloeg de sfeer om, toen uit de mensen juist hun waardering voor de respectvolle ceremonie van de slachtoffers op vliegveld Eindhoven. Er is nog iemand om het leven gekomen na de treinaanval in het noordoosten van Zwitserland. Een meisje van 17 bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Een man van 27 goot twee weken geleden een brandbare vloeistof over een vrouw in een trein bij het station van Salets, vlak bij de grens met Liechtenstein. Daarna stak hij in op andere treinreizigers. Zes van hen liepen brand- en steekwonden op. Een vrouw van 34 overleed een dag na de aanval. En ook de dader kwam om het leven. Boven Amerikaanse staat Alaska zijn twee vliegtuigjes in de lucht tegen elkaar gebotst. Daarna zijn de toestellen neergestort. De in totaal vijf inzittenden kwamen allemaal om het leven. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het weer, er trekken wat wolkenvelden over het land met hier en daar een bui. De dag begint in het oosten bewolkt met lokaal nog een bui.